Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Keniaanse lange afstandsloper Kelvin Kieptoem is om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De minister van Sport van Kenia heeft dat bekendgemaakt. Ook de coach van de atleet zou het ongeluk niet hebben overleefd. De 24-jarige Kieptoem was wereldrecordhouder op de marathon. Hij maakte twee jaar geleden zijn debuut. Vorig jaar oktober verbrak hij in Chicago het wereldrecord van Eliud Kipchoge... Ook de marathons in Valencia in 2022 en in Londen vorig jaar wist hij te winnen. Kieptoen zou begin april in Rotterdam aan de start verschijnen. Jordanië heeft luchtdroppingen uitgevoerd boven Gaza. Er zijn medische hulpgoederen losgelaten en ook voedsel. Daarbij heeft de Jordaanse koning Abdullah zelf geholpen. Op beelden is hij te zien in militaire kleding in een vliegtuig. Jordanië dropte eerder ook al hulpgoederen boven het gebied... samen met Nederland en Frankrijk. Het land dringt er bij Israël al maandenlang op aan om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. De Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, is weer opgenomen in het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van het Pentagon heeft hij symptomen die wijzen op problemen met zijn blaas. Austin heeft zijn taken overgedragen aan Kathleen Hicks, de plaatsvervangend minister van Defensie. Austin kwam vorige maand onder vuur te liggen. Hij had president Biden niet verteld dat hij in december was geopereerd aan prostaatkanker. Vanwege complicaties werd hij op nieuwjaarsdag opnieuw opgenomen... maar Biden werd daarvan pas drie dagen later op de hoogte gebracht. De 15-jarige Renske Huntelaar is Nederlands kampioen squash. Zaterdag won ze al in vijf sets van Fleur Maas, de kampioenen van 2022 en 2023. De afgelopen dag zette Renske Huntelaar de kroon op haar werk... door in vier sets de finale te winnen. Dan het weer. Op sommige plekken valt wat regen. De buien trekken later weg naar het oosten. Het is rond de 5 graden.